Dwars door alle onzin is het genre overstijgend. De diepte van gevoel en emotie is zo bereikend. Deze tijden zijn al roerig, je weet het en je voelt het. Hoe vind je vredesnaam een begin als het einde zoek is? Zet dit op als je niet meer weet wat je zeggen moet. Als je geen uitweg ziet in een diepte met slechts goed En voel de woorden die ik niet zeg luid. Als je tussen regels luistert, hoor je dat mijn ziel huilt. Vaarwel, ik verlies en je moest waarschijnlijk gaan. Oh jawel, dit is diep en je moeder, ze kijkt me aan. Elke show, je bent erbij. Verdriet is nooit over. Ik bid elke keer voordat ik spit en denk aan jou gewoon. Ik weet niet of je het weet, want ik weet niet waar je bent. En ik weet niet of je het voelt, maar weet dat ik aan je denk. Ik weet niet of je het weet, want ik weet niet waar je bent. zat ik aan je Moet je jaren nog missen, heb blaren van blisses. Het zware van missen is dat je vaker blijft zitten Met die vragen van waarom is het Maar accepteren, ja dat is het Gemaar moet je ditje naar de waarheid gissen Alle nare gevoelens wissen er is geen winnaar, ook al is er voor gevochten. Want jij verloor je zus en je moeder verloor de dochter. En wat je liefde zegt, ik zie de echte kracht. Onvoorwaardelijk zorgen voor elkaar, ik zie de hechte pracht. Het raakt me diep en zal het echt voorzichtig reppen omdat mijn nichtjes het niet hebben en beseft dat waar wij over praten in het leven Houdt de goede daden van overledenen levend En oké je weet het, je was er veel te veel te goeie Met een brok en mijn killende in de het wordt me te veel van het goede Mensen staan er voor mijn daden in de rijk Staan kijk, woorden piggelen als tranen in mijn mic Voor jou, voor jullie Want ik weet niet waar je bent En ik weet niet of je het voelt Ken je dat vage niet? Dat je met vragen zit. Wie zou er komen kijken op jouw begrafenis? Vanwege nagemis of omdat het tragisch is. Of simpelweg omdat de koffie er gratis is. En ja, je lacht maar een mens verandert ineens zo. En niks kan zomaar groter worden dan een ego. Iedereen in rijen rond je kist met een hoofd naar beneden. Niemand is verblijd en men flipt alle hoop in het verleden. Dieps kijken rond in een tip door dood aangegrepen. Het liefst wil je zeggen, wees niet zo sip en je hoopt nog even dat het aankomt. Maar je verstoort niks, je schreeuwt. Mama, ik hou van jou! Maar ze hoort niks, Niemand reageert op die wanhopige kreet. Je was al dood toen je hem deed, de machteloosheid is te vreed. Misschien is dat de warmte in je hart bij een gemis, waardoor je voelt dat diegene waar dan ook nog altijd bij je is. Ik weet niet of je het voelt, maar weet dat ik aan je denk. Ik weet niet of je het weet, want ik weet niet waar je bent. ik weet niet of je het voelt, maar weet dat ik aan je denk.